Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Lisa werd gisternacht doodgevonden langs de weg. De politie doet nog onderzoek, zegt verslaggever Onno Beukers. Eigenlijk is het gebied hier nog steeds afgezet. En aan één kant van die plekken zie ik nu dat mensen ook eh, bloemen aan het neerleggen zijn. Dus eh, ja, er is wel... Uh, of er gebeurt hier van alles. Er is hier levendigheid. Mensen leven wel mee, terwijl ook hier dus dus tegelijkertijd dat politieonderzoek verder gaat. De politie denkt dat er één dader is die waarschijnlijk een fiets heeft. De politie heeft twee jongens van 17 opgepakt voor de mishandeling van twee zussen in Rotterdam begin april. Een van de twee zussen is transvrouw. De politie denkt dat ze daarom zijn aangevallen. Het gebeurde op metrostation Zuidplein toen ze uit de metro stapten. De twee vrouwen werden geschopt, geslagen en geduwd. Omstanders grepen in waarna de jongens op de vlucht sloegen. De verdachten komen uit Rotterdam en Gouda. Augurkenbedrijf Kesbeken waarschuwt mensen die niet tegen gluten kunnen. In hun potje Lily zuurman zitten namelijk gluten. Er zit tarwebloem in, terwijl dat niet op het etiket staat. Het kan flink vervelend zijn voor mensen met coeliakie of glutenintolerantie. Als je zo'n potje hebt, mag je hem inleveren bij Kesbeke en dan krijg je je geld terug. En de politie heeft beelden gedeeld van jonge wegpiraten in Den Haag... die met open deuren rondscheurden in hun auto. Ze reden veel te hard, gooiden vuurwerk uit het raam... en schoten op voorbijgangers met een elektrisch waterpistool dat veel op een echt wapen lijkt. Max, je zit gewoon lekker man. Even deurtje open, je toch een beetje doorluchten. Ja, kan ook. Ja, ze streamden alles online, maar de politie keek mee en heeft de jongeren aangehouden. Ze moeten later voor de rechter verschijnen. Het weer, een mix van zon en wolken bij 19 tot 24 graden. Morgen veel wolken en een stukje koeler. Het wordt dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Goed nieuws vanaf de A10, de ring van Amsterdam. De Zeeburgertunnel is weer helemaal vrij na een ongeluk.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 My love and my trust if you was One more time. boyfriend. This on my life. The air that I breathe in, all that I believe in, I promise I'll give my life. My love and my trust if uh.